Vijf uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In het noordoosten van Australië is de eerste dode gevallen als gevolg van de overstromingen. Een vrouw van 41 werd uit haar auto gespoeld toen ze probeerde een ondergelopen weg over te steken. Na een nachtzoek is haar lichaam gevonden. Een man van 38 die aan het vissen was wordt vermist en is waarschijnlijk ook om het leven gekomen. De staat Queensland kampt met de ergste overstromingen in decennia... nadat er in een paar weken tijd enorm veel regen is gevallen. Zo'n 200.000 mensen zijn getroffen. Een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen staat blank. Het regent inmiddels niet meer, maar volgens de Australische autoriteiten... duurt het nog zeker een week voordat het water helemaal gezakt is. In Rotterdam heeft brand gewoed op de onderste verdieping van een appartementencomplex. De brand aan de Laan van Zuid brak rond de 1 uur uit in de opslagruimte van een supermarkt onder de woningen. Er kwam zoveel rook vrij dat de bewoners van 84 appartementen hun huis uit moesten. Ze werden buiten opgevangen in stadsbussen, maar mochten in de loop van de nacht weer terug naar huis. Bij de brand in Rotterdam raakte niemand gewond. Op Curaçao zijn twee Nederlandse militairen opgepakt... die een speedboot zouden hebben gestolen om er een tochtje mee te maken. De militairen van 19 en 30 hebben de boot volgens de marechaussee gistermiddag meegenomen. Later brachten ze hem beschadigd weer aan wal. Volgens de marechaussee lijkt het erop dat ze ermee over een rot zijn gevaren. Vandaag beslist de Curaçaose justitie of de twee militairen nog langer vast blijven zitten. Het weer, lokaal kans op gladheid. Langs de kust kan een winterse bui vallen. Minima tussen min 4 in het binnenland en plus 1 langs de kust. Overdag vrij zonnig, aan de kust kans op een bui... en het wordt vanmiddag een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. ik wil gaan bezuinigen op mijn zorgverzekering. Nog even te kiezen voor 1 eh, februari voor een nieuwe zorgverzekering. Om eh, toch per maand misschien iets goedkoper uit te komen. Ik denk niet dat wij echt gaan bezuinigen. Wat denk jij? Nee. nee. Ik denk het ook niet. Ik zou niet weten waarop. Eh, ik denk op huishoudelijke uitgaven dat ik daar wel wat op ga besparen. Bezuinigen met geld uitgeven aan kleding of aan, aan hoe heet het? Aan gokken, aan sigaretten, drank. ik denk niet dat ik ga bezuinigen. Eh, mijn inkomen verandert verder niet. Eh, en van mijn vriendin ook niet. Ja, dus ik zie geen aanleiding om, eh, om te bezuinigen. Ik heb er zelf geen last van, Dus dan, ja, dan blijf ik gewoon doorgaan zoals ik nu, nu doe natuurlijk. Ik vind het wel belangrijk om te blijven genieten en dergelijke. Ik denk op alcohol, want dat kost toch wel heel veel. En kleren wil ik eigenlijk nog steeds wel blijven kopen en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat het wordt. Ik ga maar iets bezuinigen op de Belastingdienst, denk ik. en wat meer omkosten maken. Ik denk dat ik dat ga doen dit jaar. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over vijf. Dit is 4-7 op deze 2 januari 2011. Grappig, hè? Gisteren was het 1-1-1-1. En om 1 uur 1-1, dus 11 over 1, was het 1-1-1-1-1. 1-1. En om 11 minuten over 11 was het 1-1-1-1-1-1-1-1. Het zevenkoppig verbond. Ah, wat fijn zeg. Ook in 2011 bellen we met onze favoriete luisteraars van dit programma. En uiteraard hoort ook in 2011 daarbij Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Eh, met eh, Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend 2 januari 2011. Je drukte het net allemaal heel leuk eh, hoor, met al die eentjes. Ja. Maar goed, eh, het is, we zijn nog geen 48 uur eh, in een, nieuw jaar. En eh, ja, that's it. Nieuw jaar, nieuwe kansen voor jullie allemaal daar in de studio. Een goed en gezond 2011. Nou, van hetzelfde, van hetzelfde. Heb je een, heb je een mooi oud en nieuw gehad? Um, heel rustig. Ik, heb, eh, ja, ik heb gewoon gewerkt op, eh, hoe heet het, uh, oudejaarsdag. Ja, ik had ook vrij kunnen nemen, hoor, maar dan moest je lang van tevoren plannen. Joh. Ja. ja wil iedereen, iedereen wil dat dan meteen. Ja, maar weet je wat het is, Luc? Kijk, oud, of, of, of, laat het zo zeggen, oudejaarsdag de kerstdagen. Zolang ik hier in Nederland woon, is het altijd of er ligt een pak sneeuw of het is koud, weet je wel. En ik neem liever ehm, vrij als ik eh, wat moet doen. En op zulke dagen denk ik van ik maak het vol, ik neem mijn dagen mee naar volgend jaar. Als het mooi weer is, dan, dan neem nou, ik vrij, joh. het is echt, nou, het is echt, ik weet niet wat het is. Maar eh, ik moest dus ook werken op avond tot 11 uur. En ik had het met mijn vriendin over. En we zeiden ook tegen elkaar, joh, want die moest ook werken joh, dan nemen we toch lekker in de lente. Hebben wij dan eh, een streepje voor, want dan hebben we gewerkt op oud en nieuw. En dan nemen we gewoon lekker in de lente. eerste mooie dag nemen we lekker vrij. Nou, ik denk dat er meer mensen, zoals je het zelf aangeeft, dat meer mensen zo denken, joh. En dat heb ik ook gedaan, hoor. Ik ben gewoon naar huis gekomen, Ik ben eerst naar mijn moeder gegaan, even op eh, bezoek geweest, en, uh, want die ligt in een verpleeghuis. Maar goed, mm. uh, ja, s'avonds was ik thuis, de kinderen waren weg en... je maakt het mee, gewoon rustig aan, joh. Er wordt gekanaald. Trouwens, hier in de buurt is er niet zoveel gekanaald, hoor. Maar goed, op, op, op, tijd naar bedje wordt rond het middernachtelijk uur, word je wakker. En eh, ja, om even vooruit te lopen op de zaak. Jullie hebben het over eh, of iemand eh, over verslapen of weet je wel, niet, niet op tijd wakker worden. Ja. Maar ik was tegen het middernacht uur was maar ik je, ga, wakker. Maar je gaat wel eerst naar bed toe. Eerst, eerst even een uiltje knappen. Ja, ik bedoel, we lagen boven te kijken naar de televisie hoor. Je hebt shows, je hebt programma's, weet ik allemaal. En op een gegeven moment dan eh, hoor je buiten dat het iets rustiger wordt. Dan weet je van, god, het is, eh, loopt tegen de klok van 12 aan. <laughs> ja. ja. zeker. Maar goed, het is niet, uh, het is niet heel erg mate geweest hoor. Gewoon normaal, weet je. En ja. daarna, ja, je gaat naar bed, gewoon rustig aan. Een goede jaarwisseling gehad. En voor de rest, ik zeg nieuwjaar, nieuwe kans joh. Ja, en dan ook nog even naar buiten na 12 uur? Of, of gewoon dat niet lekker binnen Nee, ik ben niet naar buiten geweest. Ik heb even het raam naar buiten gekeken, weet je wel. Mensen waren wat vuurwerk aan het afsteken dat soort van gedoe. En ja, je weet het hè, met, met dit soort avonden. En dat doe je eh, s ochtends om, eh, nogmaals, ik ben heel vroeg wakker hoor. En dan doe ik de radio aan en dan hoor je van, ja, dat is gebeurd, dat is gebeurd, zo is gebeurd. Met name in Den Haag, joh, het is altijd daar raak. En, eh, twee, twee jonge mensen die zijn overleden door werk van. dat is gewoon verschrikkelijk. Kijk, weet je, je, je, je je kan ervan uit dat, dat die dingen gebeuren. Je weet het als je de radio s ochtends aandoet of, of, of in, de vroege ochtend dat hier of daar of weet ik allemaal dat iemand het eh, ja, eh, overleden is door middel van een van vuurwerkbom. Het, is verschrikkelijk, ja. Luc. Het is erg. Ik heb het in het verleden als kind ook meegemaakt door in Suriname. Dat een eh, jongen die ik kon, die, die, die, was gewoon bijna zijn, zijn, zijn beide armen kwijt. Hmm. Weet je, vuurwerk is voor mij, nee, het hoeft voor mij niet. Nee, het gaat mij voorbij. Ja, en, en maar wat ik, kijk, er zijn inderdaad twee, twee mensen aan overleden. En één had dan zelf een, een bom gemaakt. Ja. En kijk, dat is ook erg. Maar die andere jongen, die was 13 en die had er niks mee te maken. Want die liep gewoon toevallig op de verkeerde plek. Dat vind, vind ik stiekem, vind ik dat nogal, vind ik gewoon erger. Omdat je, gewoon, je, je kunt er niks aan doen en toch word je dan geraakt door zo'n domme bom. Ja, en kijk, eh, dat zijn dingen die gebeuren, Luc. En als ik even terugkijk, eh, kijk, eh, ik, ik noemde de naam zo net al, Den Haag dat wat politiemensen eh, mensen daar gewond geraakt zijn, waarvan twee ernstig. En het blijkt dat het lawinepijlen zijn. je, je, je, kan op een fiets zitten, je kan naar huis fietsen, je kan lopen, je kan gaan kijken en dan heb je een, pijlen eh, pijl in je ogen. Ik, ik, ga, ik ga met dit soort van, van, van gedoe ga ik nooit naar buiten. Kijk, toen die kinderen nog klein waren, dan eh, schoot ik vuurwerk af in de tuin. <laughs> Maar dat maakt niet uit hoor. Er kan ook iets over die eh, muren eh, in je tuin vallen en je bent er niet meer. Ja, bij wijze van spreken. ja dan maar, je wel wat veiliger dan, eh, dan, op, dan midden op straat in ieder ja, geval. Joh, ik ga niet op straat joh. Ik, ik, bekijk het vanuit het raam en ik vind het allemaal prima hoor. Dat, zeg Ferdinand, verslapen daar hadden we het over in het eerste uur. Is, dat, is, jou, is jou dat wel eens overkomen? Nee, ik zei het net aan Lieke, dat is niet aan mij besteed. Hoe raar en hoe gek het ook klinkt. Het is een soort van automatische piloot. Nooit in de ergste zin van het woord. En goed, ja, voor dit programma van jullie, never nooit. Ik was om half vijf al wakker. Ja, je bent er altijd inderdaad. Het is nooit dat je, je verslaapt of dat je de wekker verkeerd zet. Of nee, er, staat wel een wekker naast mij, hoor. Kijk, het is niet eentje. Als hij afgaat, dat de hele straat eh, eh, buiten is. Ik <laughs> bedoel, eh, ja, want die wekkers heb je ook, hoor. Ja. Maar, ik, ik was al om half vijf wakker, joh, en dan kijk je naar die klok en dan is het half vijf. En dan denk je van, ja god eh, ik word straks gebeld door BNN, weet je. En dan blijf je nog even liggen, dan ga je naar beneden. En ja, als ik eh, naar, het werk moet en dat soort van dingen. Ja, ook die vrouw van mij, eh, het is net met zijn twee automatische piloten. Maar ik, ik, ik hoor wel eens verhalen van, van mensen die zich echt verslapen. En je hebt mensen die zelfs zich elke dag verslapen. Maar dat kan, lukken. Dat zijn dingen die voorkomen. Maar goed, ik, eh, nee, voor mij niet. Nee, nee nou, wel makkelijk. Dan, eh, dan, dan weet je in ieder geval altijd zeker dat je wakker bent. En, eh, en dat je daar in ieder geval geen problemen mee krijgt. Dat is ook wel handig. Het, het, gebeurt een keer hoor, maar niet, niet, niet in de ergste nee. van, het woord. Maar goed, dat zijn dingen die, die kunnen gebeuren. Ja, nou, mooi. mooi. Eh, we gaan weer een heel jaar lang eh, gaan we het nieuws eh, ook een beetje doornemen en zo. Dan gaan we volgende week allemaal meer verder. Ik, heb echt, ik zit propvol, Ferdinand. Echt, we ik hebben, weet heb nieuwe mensen heb ik. En die hebben allemaal een programma, allemaal dingen gemaakt en zo. Ik, ik, kan, ik, kan, mijn hele ei, ik kan mijn eigen ei niet eens kwijt. Nee joh, ik vind het leuk dat jullie me gebeld hebben. Ik zal zeggen van bedankt dat ik weer in de uitzending mag zijn. Groeten aan de redactie nogmaals. Een heel goed jaar en Wellicht. Nou ja, wellicht. Zeker. zeg maar tot de volgende week, joh.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 En eh, gisteravond ging ineens het gerucht op Twitter dat de band Bluff uit elkaar zou gaan. Nou, en dan gaat mijn hartje wel sneller kloppen, hoor. Want als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel Bluff. Maar eh, dus ik zoeken en zoeken en zoeken. En nu schijnt eh, de band zelf te hebben ontkend dat ze uit elkaar gaan. Maar als we nou met z'n allen heel hard duimen... en gewoon heel, als we het echt gewoon heel graag willen dat die band uit elkaar gaat... misschien, misschien gebeurt het dan toch zou mooi zijn. Mooi begin van het nieuwe jaar. Goed, eh, voordat je officieel bij een eh, studentenvereniging hoort... Eh, pakken de oudere leden je altijd even keihard aan. Ontgroenen heet dat. En university-student Guus die wil dat eigenlijk wel eens meemaken. Alleen bij de BNN University doen we daar niet aan. En daarom heeft hij voor zichzelf een ontgroening geregeld. En de studenten die doen daar dan weer flink geheimzinnig over. Ja, we mogen natuurlijk niet al te veel zeggen. Maar het is, nou ja, het is natuurlijk geen pretje. Je hebt eerst een week... Eh, kamp, oftewel kamp. Ja, niet douchen, eh, weinig eten, niet naar de wc wanneer je wil. Nou ja, dat soort dingen. Het is gewoon natuurlijk niet leuk. En daarna kom je bij, een, uh, bij je clubje, bij de spuut. En die ga je dan alsnog verder ontgroenen. En het doel is een beetje dat je elkaar versneld leert kennen. Waar je normaal jaren voor nodig hebt, leer je nu sneller kennen. Omdat je samen ja, ellende en eh, uitdagingen deelt, denk ik. Maar gaat het je niet soms te ver als je bijvoorbeeld twee weken niet mag douchen? Dat je dan op een gegeven moment denkt van, hé, laat ik maar zitten, die hele club. Ja, op zich, je denkt wel van godverdomme, ik heb er echt geen zin meer in. Maar aan de andere kant, weet je, je zit er zo en iedereen doet het... dat je op een gegeven moment een beetje op de automatische piloot gaat... en je denkt, nou ja, weet je, nog een dag niet douchen, ja, whatever. Wat hebben jullie verzonnen voor mijn ontgroening? Nou, we hebben een heel mooi huis, alleen een iets minder mooie achtertuin er ligt een soort vuilnisbelt geworden. Dus eh, wij hebben bedacht dat jij dat maar eens mooi gaat opruimen. <laughs> En volgens mij ligt echt alles wat ooit in al die jaren naar beneden is geflikkerd... Ja. ligt nu in jullie tuin. We hebben ehm, boven, helemaal op de bovenste verdieping wonen drie ontzettend leuke jongens. Maar die gooien altijd hun bierflesjes en eh, flessen drinken... gooien ze altijd naar beneden. Om daarna heel lief sorry te komen zeggen. Maar wij zitten dus nou met een ontzettend vieze tuin. En ze hebben ons beloofd om het te gaan schoonmaken. Maar nu jij hier bent, lijkt ons dat wel eh, een beter plan echt geen pretje. En ik moet echt die hele tuin ook gewoon schoonmaken. Een tuin, ik denk van 4 bij 4. Al het afval wat de laatste 20 jaar hier naar beneden is gekomen, dat moet ik opruimen. Ik eh, ga een roosvlies, fles, oh, terpentine. Ligt hier ook in de tuin. Oh, het is echt geen pretje om ontgroen te worden. Je praat niet, je gaat door. Huurt lang. Ik, mag niks meer zeggen. Je maakt voort. Skipte, Duurt lang. Sorry. De tuin is schoon. Ik denk van niet, ik zie nog van alles liggen. Bent u blind? Dat die grijns van je bek haalt. En verder gaan we verder met die help. Dit duurt, dit duurt allemaal veel te lang. Hobbelen, we gaan. Nou, ik mag weer de tuin uit. U gaat op uw hurken zitten, u doet uw vingers in uw oren en zoomt. Zo hard als u kunt. Gaat u. Harder! Harder. Harder. Rijd van de smoel, het is niet leuk. Lek aftrekken. Harder. Focus. Moet ik nog lang? Zolang als wij nodig vinden. Stoppen, feit. Stoppen met zoomen. Gefeliciteerd, je bent nu een volwaardig lid van BNN University. Gelukkig zijn ze wel goed opgevoed. Twee woorden spreken en met u. is dan toch wel weer prettig als je mentaal wordt vernederd. Hij leeft nog trouwens. Tenminste, ik weet bijna zeker, hij zit niet hoog over me, dus dat zal wel Zo Zometeen gaan we naar Taizé. I miss the lifetime's insanity. It's too predictable, reorganized and alright. I give my poetry to charity. Cause I can't afford, I can't afford to smile. Because we never change the world, my dear. In too much space we hide. In both ways I apologize. I apologize. album komen van deze band, Mas and I Apologize. Een stadion vol met jongeren die maar voor één ding komen. Ja, dat gebeurde afgelopen week in de Ahoy in Rotterdam. 30.000 gelovige jongeren vanuit de hele wereld verzamelden zich in dit poppodium. niet voor een concert van Lady Gaga of Justin Bieber... maar voor een internationale bijeenkomst van TC. Nou ja, wat TC is en eh, wat zoveel gelovige jongeren doen in Ahoy... Dat wilden wij wel eens weten. Verslaggever Angelique ging er naartoe om dat te ontdekken... en daar sprak ze met pastoor Roderick van Heugen. eigenlijk oorspronkelijk een heel klein plaatsje in Frankrijk... waar eh, ooit eens broeders bij elkaar kwamen. Eh, het interessante eraan was dat ze wilden leven als monniken... maar ze waren niet alleen maar katholiek, maar ze waren ook protestant. Dus dat was, en dat, die vormden toch één groep. En al heel gauw begonnen jongeren vanuit heel Europa daar naartoe te trekken. Nou, dat werd steeds groter en groter. En toen zijn ze ook in Europa jaarlijkse bijeenkomsten gaan organiseren. En dit is er één van. En nu komen dus 30.000 jongeren uit heel Europa naar deze plek om samen met die broeders vooral te bidden en, en te zingen. En, eh, en ook, denk ik, elkaar te leren kennen. Ja, ik heb zelf altijd het idee dat de kracht van Tezee is dat het niet erg ingevuld wordt. Dus als je ook dat ziet, we, nou in deze hele hal, hij is nu redelijk leeg, behalve dan die kleine groepjes. Maar vanavond, eh, dan zit hij weer propvol. Mhm. En er is nog een veel grotere hal, die zit al ook helemaal propvol. heb je in totaal 30.000 jongeren. En dan wordt er vooral gezongen. En het is een die hele beetje meditatieve, herhalende gezang. Het is heel mooi. Halleluja, En op een gegeven moment wordt het gewoon stil. En dan is het gewoon 20 minuten stil. Nou, dat, dat, is echt, dat heeft echt impact. En het mooie vind ik dan, en dat hoor ik van veel jongeren... is dan, dan kun je even tot jezelf komen. En normaal in je leven is het allemaal hartstikke druk... en je bent bezig met je carrière, je baan en weet ik wat allemaal. Mhm. En hier kun je even helemaal denken over... van waarom ben ik hier eigenlijk? En wat, is, wat vind ik belangrijk? En, dan komen een heleboel jongeren toch veel dichter bij zichzelf dan in hun gewone leven. Ik denk dat dat, dat zijn de dingen die, die gewoon werken. Thuis op je kamer 20 minuten stil zijn, dat eh, werkt minder goed. Ja joh, thuis op je kamer 20 minuten stil zijn. Na twee minuten denk je al van, zou, zou moet ik hier niet iets over tweeten? Of eh, zou er op huis nog wat gebeuren? dat is gewoon hartstikke moeilijk. Terwijl hier word je natuurlijk ook echt gedragen. Je wordt er meegenomen door al die andere jongeren. Het is niet alleen halleluja wat je hier hoort. Om mij heen zitten ook heel veel jongeren in groepjes op de grond... die gezellig muziek aan het maken zijn. Het is bijna een soort festivalsfeer hier. Iedereen kan gewoon lekker erbij gaan zitten, op de grond, instrumentje erbij. En het is gewoon hartstikke gezellig. Tz. TC, Daisy. Het wordt door iedereen anders genoemd, maar wat het vooral is... het zijn mensen van verschillende geloven en culturen... die bij elkaar komen om lekker plezier te maken, samen te zingen... maar ook om samen stil te zijn en na te denken over het leven. Tozau zou ik het noemen. Tozau. Wat uh, eh, tegenwoordig wat afgelekt. Stuif sneeuw heb je. Je hebt ook allemaal van die siliconenborsten, die beginnen ook allemaal nu te lekken in 2011. Ze zijn allemaal in de jaren 90 ingezet. Maar ook informatie. En Julian Assange van Wikileaks heeft daarmee een trend ingezet... die we bij BNN graag willen voortzetten. Vanaf nu kan jij je geheimpjes verklappen aan onze eigen Kiki. Je mag iets onthullen over jezelf, maar leuker nog... ook over een vriend, een vriendin, over je buren of over collega's. Luister mee naar de eerste Kiki Leaks van 2011. Kiki Leaks. De namen van luisteraars zijn veranderd om zichzelf en hun omgeving te beschermen. Rick loopt stage bij de HEMA. Pas geleden deed hij daar een tutje op een matras en die liep schade op. En dat was voor zijn collega minder leuk. Ja, toen ben ik uh, betrapt toen heb ik de schuld kunnen afschuiven op een collega van mij. En die heeft er weer uh, voor gezorgd dat hij de schuld op zich nam, maar wel ontslagen is. Elianne heeft backstage ingebroken bij een festival. Ze ging daar zuipen als malle, maar dat deed ze niet alleen. Toen heb het me er doorheen geblust en tegen de vaart gezegd dat ik klaar was met werken. En vervolgens samen met de politie en de beveiliging flink wat biertjes gedronken. Anouk heeft een buurman die zijn zoon wel heel vreemde dingen toewenst. En mijn buurman zei laatst tegen zijn zoontje in een eh, woedende bui... de zoon van een NSB'er. Oeps, is naar de NSB'er. Een goede vriendin van Freddy had geld nodig. Maar de manier waarop ze vervolgens dat geld verkreeg, was niet heel netjes. Een goede vriendin van mij die uh, heeft een hele poos verkering gehad met een uh, vriend dus. En die jongen die had PlayStation 3 en is zat echt dag en nacht achter. Hij was helemaal verknocht van dat ding. Maar zij werd er helemaal gek van en eh, ze zat dus in geldnood. Dus op een gegeven moment heeft zij gewoon die PlayStation 3 verkocht toen hij een weekend niet in huis was. En toen hij terugkwam heeft ze gewoon tegen hem gezegd dat er ingebroken was, dat er spel gestolen was. Kiki Leaks. Je kunt vanaf nu je geheimen kwijt, als je dat wilt. Mail dan even naar 47 apenstaat bnn.nl. Dus wil jij je geheimen kwijt, 47.bnn.nl. Zo. Uh. She's squizzes like a fool. what about daddy cool? I'm crazy like a fool. What about daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Yeah. Mooi nummer. Van wie was het nummer ook weer? Wie? Pony M. Ja, Pony M. Dat is goed, hè? Pony M. Ja. Drie van die fatsige wijven. Ja, fatsige wijven. En zo'n aap. Zal erbij, hè? Een aap. Ja, niet omdat hij zwart is, dat bedoel ik niet, dat bedoel ik niet, hè? Maar... maar ik denk wel, als je zwart bent, dan moet je niet zo gaan dansen. Dat is toch zo? Een Beetje dubbel op. Nee. Shit. Maar... Maar ik vind wel raar, want normaal heb je altijd bij, bij, bij die wijvengroepen, hè, met drie wijven, is er altijd één de lekkerste. Dat is dus zo. Dat was vroeger al bij de Supremes en bij de Three Degrees en, en eh, eh, bij de Bangles. Weet je niet? Die, die, kleine van de Bangles. Hè? Godverdomme, lekker ding, of niet? Maar kapot naaien, dat zeg ik. Naaien. Nou, maar ja, dat is altijd, en bij TLC ook één de lekkerste. En ehm. ja, bij Bonnie M. Ik zou <laughs> nee, dat... She's crazy like a fool. Daddy Cool? En Bonnie M is er niet dood, alleen de zanger. Van, eh, hoe heet dat lied? By the rivers of Babylon. Het is geen zwaar verlies voor mezelf. Ik heb er wel van gehoord, maar ik ben niet heel erg bekend met zijn muziek. Ja, zo is ja jammer. Nee, serieus. Wie? Muzikale legende natuurlijk. In Nederland. Ja. Dus, ja. Nee, god. Ja, daar ben ik even stil van. Daddy, daddy cool. Ik, eh, dat is eigenlijk het enige wat ik van Heb. Ja, ik ben eh, helemaal gebroken eigenlijk. Het is toch wel een, eh, held voor mij. Oh, wacht, Bonnie M. Ja, ja, duidelijk wel. She's crazy like Bye, bye. Ik heb het allemaal een beetje gemist, uh, eh, een hele Bonnie M eh, rage. Want eh, ik, ik, ik, leefde nog niet echt. Maar in ieder geval, ik was vijf of zo, denk ik. Maar ik vind nogal wat, hoor, die Bobby Farrell. Uh, vond wel een goede... Nou, ik vond wel een goede gast, geloof ik. Ja. Hij is overleden door hartfalen afgelopen week. Nee, nou, overlijdt uiteindelijk natuurlijk iedereen aan. Ik zat uh, gisteren, was natuurlijk 31 december, of nou eigenlijk eergisteren dan weer. Hè? Nou ja, ik zat in de avond, eh, de nieuwjaarswisseling was geweest en ik moest werken. Ik moest BNM Today presenteren tot 11 uur en daarna ben ik naar huis toe gefietst. Was het half 12, was ik thuis. Kon ik net, eh, net nog even een flesje champagne koud zetten. En, nou, en die was nog niet koud en toen was het ineens alweer 12 uur. Champagne ingeschonken, naar buiten gegaan, richting de vuurwerkman gelopen. We hebben namelijk een vuurwerkman bij ons in de buurt. Die, eh, die, die koopt altijd illegaal vuurwerk en hij verkoopt het ook. En eh, hij wordt ook regelmatig opgepakt, geloof ik. Tenminste, ik hoorde al die verhalen zo uit de buurt een beetje aan. Ik woon er nog niet zo lang. Maar het schijnt dus een traditie te zijn dat die man, dat doet hij al 15 jaar... al dat illegale vuurwerk wat hij niet heeft verkocht, gewoon zelf lekker de hens insteekt. Dus hij was de hele dag al druk bezig met, met pakken en containers... die dan eh, allemaal in de fik werden gestoken en zo. Ik vroeg me af wat hij toch allemaal aan het doen was, maar daar kwam ik om 12 uur wel achter hoor. Pot, verdik. Was echt uh, één grote professionele bende daar, maar wel heel leuk, want daar hoefde ik zelf helemaal geen vuurwerk te kopen. Want hij had alles. Hij Volgens mij is voor 1500 euro aan vuurwerk de lucht ingeschoten. Dus dat was gezellig. En daarna, hup, ik ben er binnen. Lekker warm, glaasje wijn erbij en een beetje rondseppen, Want oud en nieuw is altijd een mooie dag om, eh, om tv te kijken. En eh, ja, dan ga je een beetje zappen en dan heb je Shakira op, eh, op, eh, op RTL 5, geloof ik. Nou, dat vind ik stom. Kijk ik niet naar. En je had de toppers op RTL 4. Nou, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Oh, leuk om een keer te zien. Dat had ik nog nooit, nooit bekeken. Daar dus heb ik even naar gekeken. En daarna had je ook nog op TMF had je de hitlijst van 2010. Nou, die liedjes kende ik allemaal al. En op net 5, daar had je dus een heel leuk concert van een van mijn lievelingsjazzartiesten. Ja, hij komt nog uit Nederland, ook opgenomen in de Paradiso, Wouter Hamel. En hij speelde uiteraard ook een van zijn grootste hits. En uh, deed hij hartstikke leuk. Allemaal mensen eromheen. Lekker liedjes spelen. Echt zo'n concert waarvan je dacht, was ik daar maar bij geweest. Nou, even terug naar avond met Breezy. Jody smiles, the room lights up with my white stardust. The limelight seems to beam out of her eyes. She doesn't seem to notice, but she doesn't She's had her share of compliments and lies. She says, Mom, turn off your radio and let's go dancing. Party young, just sit at home all night.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 En daar dan weer een hashtag voor. En er staat dan bij geen uks meer dragen als het buiten knettertje warm is. Of leave the past in the past. Dat zal wel iets betekenen als de boel de boel laten. Um, delete je Facebook-account. Maar ook geen ik hou van je zeggen als je dat dan niet echt meent. Nee, dat lijkt me ook verstandig inderdaad. En mijn eigen goede voornemen is en dat wil ik eigenlijk al heel graag... maar dit jaar moet het er maar eens een keer van komen. dat is het liedje Axel F leren spelen op de keyboard. Ken je dat? Van... Nou, dat wil ik dus echt ontzettend graag leren spelen op de, op de keyboard of synthesizer. En dan lijkt me tof om aan het einde van het jaar... dan in dit programma van 4-7 om dan dat liedje te spelen voor jullie. Dus ik ga er nu mee beginnen... Nou ja, morgen, als ik wakker ben straks weer, heb ik een dutje gedaan. Dan ga ik leren. En aan het einde van het jaar, dan, eh, dan meld ik mij weer. One night to be confused. One night to speed up truth. We had a promise made. Four hands and then away. Both under influence. We had Het staat vroeger in de reclame en dan kwamen er allemaal van die stuiterballen naar beneden lazeren. Heartbeats. Ik wil heel erg graag mijn geld beter gaan beheren en eh, niet zo snel uitgeven. Ja, ik doe niet aan goede voornemens. Nee, ik probeer zo goed mogelijk te leven. Dat is het belangrijkste voor mij althans. Dus, eh, Ik heb wel goed voornemen. Sparen, goed met mijn geld omgaan. Stoppen met nagelbijten. Eh, ik doe aan eh, goede voornemens het hele jaar door. Nou, ik heb geen goede voornemens. Nee, ik doe er wel aan, maar ik heb nog niks bedacht. Ja, goede voornemens zijn maar goede voornemens. Er komt toch nooit wat van. Dus... Ik ga eh, beter sparen in 2011. Stoppen met roken. De haven halen. Ik ga meer fitnessen dit jaar. Ja, dan kan ik dus al niet goed op antwoorden, want ik heb geen voornemens gemaakt. Stop met roken. Vriendelijk zijn en geloven in iedereen. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night one love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? act like you never had love. And you want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Where well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other carry each other one. One. One. Johnny Cash wist dat hij dood zou gaan en toen dacht hij, weet je wat? Al mijn lievelingsliedjes, die ga ik nog één keer opnemen met mijn oude versleten stem... Maar die nog steeds wel heel mooi klinkt. Eh, en, en, dit is een van zijn lievelingsliedjes. Het origineel is van U2. Stond op nummer 14 in de top 2000. Heb je allemaal kunnen horen op Oudejaarsavond. Uh, eh, maar stiekem vind ik dit misschien wel toch de mooiste versie. Ondanks dat het soms op een paar puntjes een beetje... Ja, dat is niet vals, maar het gaat ook niet helemaal lekker meer. Maar dat komt gewoon omdat je die breekbaarheid eh, helemaal hoort. Hij heeft een hele cd ervan gemaakt, volgens mij een dubbel cd of zo. En er staan allemaal koffers op. En eigenlijk zijn ze allemaal even mooi. Het is echt heel tof, heel tof.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 Every day I love you more. you more. Every day I love you more. Een paar jaar geleden, toen ik nog een, eh, een klein Luukje was... Of, al eh, lang geleden eigenlijk, acht, negen jaar geleden. Uh, nee, nou ja, ik weet niet meer, lang geleden... kwam die liedje uit, Raccoon, met Love You More. En, eh, en toen mocht ik voor de radio mocht ik Raccoon gaan interviewen. Want die, eh, die speelde in Zwolle. En toen hadden ze dus net weer een hit. Nadat ze echt heel lang weg waren geweest... en ook gewoon normaal werk hadden gedaan... hadden ze weer een keer een plaat opgenomen. Ze dachten, we proberen het nog één keer. Nou, en dat lukt hoor, met Love You More. En toen ging ik dus naar de jongens toe. En ik, eh, nou, een beetje zenuwachtig dat interview doen natuurlijk. Want ja, het zijn wel de mannen van Raccoon. Dat, dat is nogal wat. En, eh, en toen stelde ik de vraag, ja, nu heb je dus een hit met Love You More. Betekent dat dan ook dat je nu eh, alleen nog maar dit soort liedjes gaat maken? Want Raccoon was vroeger echt een beetje een soort rockbandje. En toen zei die jongen, dat weet ik nog wel, die zanger zei... nee, joh, ben je gek? Nee, we gaan niet alleen maar Love You More-achtige liedjes maken... want eh, we blijven wel een rockband. De hit die daarna kwam was dit. Precies hetzelfde! nou ja, precies hetzelfde. Bijna hetzelfde. Love About It. En daarna hebben ze nog wel mooie van, die ballads gemaakt. Het is een beetje een balladbandje geworden is dat. Maar wel een leuk balladbandje hoor. Dus dat maakt het ook uit. En het is een Nederlands bandje. En daar mogen we best wel trots op zijn. Raccoon hoor je. Nu dan de... Heart's gone astray. Man die lijkt... Deep in her when they go. Op Roel van Velsen. I went away just when you needed me soul. you won't regret. I'll come back begging you. Mm. Won't you forget? Welcome, love we once knew. Open up your eyes. gone astray, deep in her go. I went away just when you needed me so. You won't regret. I'll come back, begging you. Won't you forget? Welcome, love. and I'll be right. altijd dat die lijkt op Roel van Velsen. Weet al, die, eh, die jongen van, uh, van The Voice of Holland en, eh, en met zijn hits. En ook Roel van Velsen was op televisie met, met de 31ste. En ik zat dat zo eens een keer aan te kijken en dacht, nou, dat doet hij niet verkeerd hoor. Mooi beentje erbij en goed spelen en zo. Hartstikke goed. Nou, echt, echt heel leuk. En het mooie van, van dit half uurtje tussen, tussen half zes en zes... is dat ik dan zo liedjes mag draaien die ik dan zelf heel goed vind. En vroeger, toen ik dus studeerde in Zwolle... was ik fan van één bepaalde band. En dat was Hoover Funk. Oh, dat vond ik zo goed, hè. draaide één album helemaal plat. En nu hebben ze een nieuwe, met een nieuwe single, The Night Before. in de tuin. Een biertje erbij. En uh, had ik nog meer? Oh ja, een boekje erbij. En dan eh, muziekje erbij. Een radiootje. En dan zo vanuit mijn eh, keukenraam had ik dan een radio gezet. Die zet ik dan heel hard aan. En dan had ik dan uh, Hoover ik opgezet. Ah, vet joh. Vond ik heel leuk. En sindsdien volg ik ze een beetje. Nou ja, en vind dat ze nog steeds wel leuk bezig zijn. Maar zo goed als vroeger? Nee, zo, vroeg als, zo goed als vroeger zijn ze like it's magnet. One of these days, and it won't be long. You're gonna look for me, and I'll be gone. One of these days, and it won't be long. You're gonna look for me, and I'll crack en smack, zoals ze in het buitenland heten. Dat is drugs, crack en smack. One of These Days in 47 hier bij BNN met zometeen de katerkiller. Iedereen heeft er last van, van die kater dan. Alleen onze university feuten hebben een killer ervoor gevonden. En het schijnt nog te werken ook. En zometeen ook de Glee-ervaring.